Dijkers met het NOS Journaal. In Oostenrijk is een kind van 14 omgekomen bij een steekpartij. Een man stak vanmiddag in de stad Villach in het zuiden van Oostenrijk in op mensen op straat. In totaal raakten vier mensen gewond. Iemand die het zag gebeuren raakte met zijn auto de aanvaller en daarna kon die worden opgepakt. Volgens de politie gaat het om een man van 23 uit Syrië die een verblijfsvergunning voor Oostenrijk heeft. De Duitse bondskanselier Scholz heeft op een campagnebijeenkomst in de stad München gezegd... dat de man die twee dagen geleden daar een aanslag pleegde, het land uit zal worden gezet. Na het uitzitten van zijn straf zal de vermoedelijke dader volgens Scholz worden teruggestuurd naar het land waar hij vandaan komt. Het gaat om een man uit Afghanistan die een verblijfsvergunning had. Hij reed afgelopen donderdag met zijn auto in op een demonstratie in München. 36 mensen raakten daarbij gewond. Twee van hen kwamen om het leven. Het gaat om een moeder van 37 en haar dochtertje van 2. Over een week zijn er verkiezingen in Duitsland en migratie is een belangrijk thema. Baanwielrenster Hetty van de Waal heeft de Europese titel op de kilometer tijdrit veroverd. Ze deed dat zelfs in een wereldrecord. De baanwielrenster van 26 reed de kilometer in 1.04.497. Het vorige record stond op naam van de Nieuw-Zeelandse Elise Andrews. Het was de eerste keer dat de kilometer tijdrit werd verreden op het EK. Voorheen reden de vrouwen de 500 meter, maar op dit toernooi werd de afstand gelijk getrokken met de afstand bij de mannen. Het weer. In het zuiden kan er mogelijk wat lichte sneeuw vallen. Daardoor kan het ook op sommige plekken glad worden. Het gaat op meerdere plekken licht vriezen. Morgen kan het dan eerst ook nog glad zijn. Verder wordt het een droge dag met af en toe zon. In het noorden wel wat meer wolken.